Dit is Radio 501. Is Radio 501. Ready for the blues? Blues, blues Radio! you love me cross your heart to die. I found out that wasn't so. I'm leaving you, woman. I got to put you down, and you can't treat me right. Ain't no use in that hanging around. Early in the morning, before I rise your blood. Christine. You're now listening to Bluesiana with Frank van Engelen. Friday night is Blues Night from 10 to midnight on Radio 501. Goedenavond, beste vrienden en vriendinnen van Radio 501. Dit is Bluesiana met Frank van Engelen en Rogier van Diesveld. Elke vrijdag van 10 tot 12 eh, uur, oftewel from 10 to midnight. Goedenavond, welkom bij een eh, nieuwe aflevering. En we gaan weer eh, heel veel mooie muziek voor je draaien. Maar niet voordat ik Armin Tamminga bedankt die niet live in de studio zat, want hij is aan het optreden. Echt waar. Hij doet eh, optredens en hij doet ook programma's. Hoe die jongen dat doet, weet ik niet. Ik weet dat hij ADHD heeft, maar ik ga toch eens echt een hartig woordje met hem spreken hoe dat nou precies zit. Want misschien kan ik er iets van meenemen. Ik denk eh, bij mezelf, nou, dat is knap als je dat allemaal kan. Blue Sienna, wat gaan wij doen vanavond? We hebben natuurlijk weer een album van de week. Ik heb heel veel reacties gehad op het album van vorige week. En dat was ook echt eh, heel erg eh, de moeite waard, moet ik zeggen. Maar ook die van vanavond, die mag je niet zomaar aan je voorbij laten gaan. Voor de mensen die het niet gehoord hebben, vorige week dat was het album van Steve Grace en dat heette Welkom. Het album van dit keer is van een man die ik al heel lang ken. Die heet T-Bear. Maar daar gaan we straks eh, over praten. Verder muziek van alle kanten. Vooral voor de blues en aanverwante muzieksoorten. En eh, we gaan er wat moois van maken. Eh, de chat die, doet het geloof ik wel en niet. Hij doet het wel. Dus wil je actief deel uitmaken van dit programma... door wat opmerkingen te etaleren hier bij Radio 501, waar we altijd heel erg eh, dankbaar voor zijn. Dan kan je dat doen via de chat en dan moet je even mm, inloggen op eh, www.radio501.nl. En de rest die wijst ik vanzelf en luister live en dan zie je vanzelf hoe je verder in moet loggen en hoe je van je kan laten horen heleboel, heleboel te vertellen altijd weer. 13 september is het vandaag. Ja, en toen dacht ik bij mezelf, wat gaan we hiermee doen? Ik noem het altijd maar de gember van september, want je weet dat er altijd een bepaalde smaak aan deze maand zit. Maar er zit ook eh, weer, staat ook weer tegenover dat het ook de mosselmaand bijvoorbeeld is. En eh, dat is altijd heel lekker. Halloween is ook uh, right on the corner, zeg ik altijd. Griezelen doe je op 13 september ook. Friday the 13th. Wie heeft het niet gezien? Black Cat Bone is ook bekend in de blueswereld. En de Black Bones, die doen het altijd wel, <laughs> naar mijn idee. Goed, we begonnen met een opname van Barrelhouse Stuk en Kim Wilson in The Blue All Stars. Het album heet Drifting from Town to Town. Wij draaiden I'm Leaving. En uh, dat is niet zomaar een band. Kim Wilson, Jeremy Johnson, Richard Innes, Barrelhouse Stuk, Larry Taylor. Maar vooral op de gitaar Billy Flynn. Wat een mond van en we hebben zoveel moois. Dit bijvoorbeeld. Dit komt van het album Passports to the Blues. Duke Robillard. Hij kan het nog steeds en hij blijft platen maken. Dit nummer is oorspronkelijk van Tom Waits en het heet... All my money and my best friend. You know the story. Here it comes the sand. They sharpen their knives. sing Doek Robbie Lords en Passport to the Blues en in Make It Rain. En dit is natuurlijk mijn held, Luther Allison van het album Songs from the Road. En dit heet Watching You. you're sitting wil dat ik deze man hoor. Mijn held, Luther Allison. Ah, hij gaat gewoon door, hoor. Dat is zijn bijnaam, de Fixer Man, mocht je het willen weten. Cherry Red Baby. Jongen, jongen, jongen, wat een mooie track. Van het album Songs of the Road, wat in 2007 uitkwam met een DVD erbij. Dus die mag je al helemaal niet missen. En de show gaat gewoon door. Kom er net bij. Goedenavond. Welkom bij Blue Sienna Radio hier op 501. Mijn naam is Frank van Engelen. Dit is Billy Price. Billy Price en Fred Capelier live on stage. Een cd en dvd Nightwork Tour. Heet het album. Helemaal de moeite waard. Mocht je denken, wie is Billy Price eigenlijk? Dat was de voormalige vocalist van de Roy Buchanan Band. Want Roy Buchanan kon zelf niet zingen. En uh, dat liet hij dus maar aan iemand anders af. Wat maakt het eigenlijk uit? En deze klanken, die kent iedereen. J.J. Sharp heeft al jaren deze band. De 12 Bar Blues Band. Hier is Bluesman. It's a new day, it's a new life, and I'm feeling good. Fish in the seas, you know how I feel river running free. And you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. And I'm feeling good. feeling good. Hey, this is Tommy Z, and you're listening to Bluesiana with Frank Van Engelen. Every Friday night is Blues Night from 10 to midnight on Bluesiana. Yeah, yeah, yeah. Every night. Zouden wij wel willen, maar dan word je doodmoe van jezelf en ook van alle muziek die je moet draaien. En ik hou niet alleen maar van blues, maar op vrijdagavond is natuurlijk Friday Night Blues Night bij Radio 501. Kom je er net bij, goedenavond. Welkom bij de twee uur durende programma tot middernacht. Je hoort het zo net, Angie Lister met zijn band van zijn zoveelste cd, die heet Home. En dat nummer heb je vast wel herkend, want het is al een heel oud nummer uit de jaren 80. Feeling Good was dat, wat je ook eh, wel kent van een eh, musical volgens mij. Daar zit het ook ergens in. En eh, Michael Bumble heeft het ook gedaan. Die man die allemaal van die eh, crooner-achtige dingen doet. Maar dit was een soort eh, versie die er niet om ligt. In, ja, in een bluesversie, zeg maar. Vond erg de moeite waard. En ik hou er ook van om af en toe lekker herkenbaar te draaien. En dat gaat dan gepaard hier eh, achter, de, achter de coulissen. Met allemaal eh, wat eh, bluesverhalen. Want dat hoort natuurlijk bij deze avond. En ook bij het leven eigenlijk. Want het leven is gewoon ook een, voor een groot deel blues. We gaan het hebben over het album van de week. Want we hebben weer iets bijzonders. Ik kreeg van Annika Westman, zij woont in Scandinavië. Kreeg een album toegestuurd van T-Bear en de Dukes. Toen dacht ik, wat moet ik hiermee? En wie zijn het vooral? Nou, schets mij verbazing dat niemand minder dan Thorborn Riesaker hier eh, part eh, aan heeft. En Thorborn Riesaker, die heb ik eh, vroeger in mijn programma Bluesiana Live heb ik ook al heel veel gedraaid. Hij is een man uit Scandinavië. Hij speelt blues, maar hij speelt ook rock en hij speelt ook een beetje jazzy. En hij combineert die dingen gewoon in, in een uitstekende bluesband. Hij heeft ook een geweldige strot. En wat blijkt nou? Deze man die heeft ook met dit gezelschap gewoon samengewerkt. En dan hebben we dus over de Dukes en T-Bear. Want T-Bear schijnt een soort schuilnaam te zijn. Afijn, om een lang verhaal kort te maken. De nieuwe cd die heet Ice Machine. En eh, daar staat ook een nummer op, bijvoorbeeld, wat ik zo dadelijk ga draaien. Wat ook al op zijn eigen cd eh, te vinden is. Maar ik ga je even vertellen wie het zijn. Thorborn t Solberg. Hij doet vocals, gitaar en upright piano. John Lisveter, Vender bas en upright bas. Paul Palle Waakberg. Hammond B3 organ, Vender Rhodes en Wurlitzer piano. En Hendrik Berk op drums en percussie. Nou, ik heb twee tracks uitgezocht. Ga zelf maar horen wat je ervan vindt. Ik vind het helemaal de moeite waard. En dat ga ik ook etaleren in twee nummers. Ain't Gonna Give Up On You. En dat kennen wij ook van Stevie Ray Vaughan. Friday Night, Blues Night. Mijn naam is Frank van Engelen. Tot de middernacht vergezel ik u. up for love. Love won't, love won't give up on me. We ain't gonna give up on love, baby. Love ain't gonna give up on me. that I cried only washed away the fear inside. I ain't gonna give up on love. Every beat of my heart bound with joy and not with pain. price that will, will surely be paid. Gonna Give Up On Love. Ja, Stevie Ray Vaughan, die schrijft het ooit. En ja, die geeft er een andere draai aan en dat doet deze band ook. T-Bear and the Dukes. We hebben nog een nummer van deze cd. Album heet The Ice Machine. Goedenavond. Toe. Annika Westman, danke vielmals für Senden des nieuwe CD van T-Bear und The Dukes. This is called The Same of Tricks. Look here, pretty baby. This mess won't stand. Only other women. Oh yeah. Say you got another man. Trying to please your soul, baby. Keep you satisfied. Why you gotta be such a heartbreaker? Causing me such pain. I know that you know. That I know that you got another man. Gotta have some peace and quiet so I can find myself again. Well, tell me, pretty baby, what you trying to do? Well, you ain't seen me humming like I used to do. Trying to please your soul, baby. Keep you satisfied. Why you gotta be such a heartbreaker? Causing me such pain. You better stop pretending. I count every lie. Baby, I believe you're up to the same old tricks again. cause. Well, the sad she was out last night. Oh, yeah. Having a ball. Trying to please your soul, baby. Keep you satisfied. Well, there's gotta be such a heartbreaker. Causing me such pain see the mess you're making. I know you're telling me lies. So when the clock hits five, yeah, so when the clock hits five, I'll be gone. Come on, baby. I can find myself again. Well, you better stop pretending. Well, I can't ever lie. I see the mess you're making. No, you're telling me lies. Baby, I believe. Baby, I believe. What through the same old tricks again? Bluesiana met Frank van Engelen. Dit is Radio 501. Blues en meer dan blues. Bluesiana. The finest blues you've never heard. Zo is dat, jong. <laughs> We hebben ook luisteraars uit eh, Gelderland en de Achterhoek, heb ik me laten vertellen. Goedenavond, goedenavond. Hoe is ie? dat was altijd leuk vroeger, dan uh, tune iedereen in. Maar eh, dat moet hier nog een beetje komen, maar het komt vanzelf. Radio 501 op de vrijdagavond. Mijn naam is Frank van Engelen en met, samen met Rogier doe ik hier uh, Blue live. En normaal zijn hier altijd wel wat mensen aanwezig. Dat is vanavond niet zo, want uh, degene die voor mij zit, Arwin, die heeft vanavond een optreden en daar is iedereen naartoe. Maar ik hoop dat jullie wel achter de knoppen zitten om gezellig te luisteren en te genieten van de bluesklanken die ik etaleer de komende twee uur. En we zijn al aan het eind van het eerste uur, dus we gaan zo dadelijk naar het begin van het tweede uur. T-Bear en The Duke, sorry net, met twee tracks van het eh, album van de week en dat heet Ice Machine. Je hoorde het nummer wat geschreven werd door Stevie Ray van Ain't Gonna Give Up On Love. En daarna hoorde je The Same Old Tricks. En dat was een nummer van meneer Solberg zelf. Hou die cd in de gaten, want het is erg de moeite waard. Thanks so much, Anika Westman, for sending me this copy of this album. En er komt meer aan. Volgende week hebben we weer een ander eh, album van de week. Deze klanken geven aan dat we wat te verhapstukken met je hebben. En dat is de concertagenda. We gaan op 14 september, dat is morgen. Kan je Ben Poel zien in het café De Gouden Leeuw in Nispen. Dan is morgen ook het Bluesfestival in de Bluesclub De Leen in Oostburg. Eh, Robert Vossen en Peter Struik, die kan je zien in L'Esprit in Rotterdam. Ik heb zijn shirtje vanavond aan. <laughs> Eh, ten, Years After, ze zijn er nog steeds. Natuurlijk niet meer met Elverly. Maar ze treden op in Bolwerk in Sneek. De Blues and Roots Festival in Oosterhout. Met eh, een keur aan eh, blues en roots artiesten. Check it out zou ik zeggen. Dan het Take Root Festival. Al jaren een happening in de Oosterpoort in Groningen. Allemaal morgen dus. Gaan we naar 15 september. De Velben Brothers kan zien in de fles in Spijkenisse. Guy Forsythe in zijn band in de Blues Club XXL in Wageningen. Lightning Guy en de Mighty Gators in de Gouden Leeuw in Dongen. Dan Flat Tire in de Shack in Oude Meer, waar ik binnenkort ook mijn cd-presentatie doe. En als we het dan hebben over mij, Frankie B-Boy en Patrick Galvin, The Brothers in Blues in Café Lokaal in Heemskerk. Kan je mij zien, zondag, mocht je daar behoefte aan hebben. 17 september, Tony Joe White. Ik zeg net tegen Lia, die kunnen we helaas niet zien. Hij komt in Poort in de Groningen. 19 september is hij ook in Boerderij in Zoetermeer. En 20 september is hij in Paradiso in Amsterdam. En ik kan er alle drie niet naartoe. Dus dat is echt gewoon heel erg jammer. 20 september tot slot. Leonard Cohen, hij is er weer in het Ziggo in Amsterdam. Julian Sas in het Patronaat in Haarlem. En wij besluiten deze concertagenda met Dana Fuchs. Die optreedt in de boerderij in Zoetermeer. Dat was het, wat het eerste uur wat mij betreft. We gaan luisteren naar de plaat voor je hoofd. Het is vast ook weer een hele mooie. Ik ga even ademhalen, een biertje drinken en even wat sanitaire voorzieningen treffen. En ik tref u zo dadelijk terug. Bye bye. Dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd.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 BFV for You, als het echt om veiligheid gaat. This is Radio 501, your number one station. number oh one station. Hi, this is Heidi from Pristine. You're now listening to Bluesiana with Frank van Engelen. Friday night is Blues Night from 10 to midnight on Radio 501. so pretty, so nice and neat. Now she's my baby. She's my baby. She makes me feel fine, and I'm so glad that she. she's my babe. When she strolls down. plichtplegingen weer gedaan. Ik hoop u ook allemaal dat u lekker aan een eh, taartje zit. Nee, natuurlijk niet. Frank, hou op. Met eh, dit tijdstip is gewoon tijd voor een biertje of een whisky of weet ik veel. Of avocado, kan ook. Ik heb al schouwen gesproken die naar mijn programma luisteren en die hadden een advocaat. Ja, nou wat je, eh, wat je maar goed doet, toch? Zeg ik altijd maar. Het is uh, 7 minuten over de klok van 11 uur. Welkom op deze 13 september vrijdagavond. Friday Night is Blues Night op Radio 501. Mijn naam is eh, Frank van Engelen. Ik hou je nog een uur gezelschap met de mooiste bluesklanken en wat daaromheen zit een beetje. Eh, de 13e september, ik weet niet wat voor jou gebracht heb. Voor mij eigenlijk... Eh, in het begin ging het allemaal heel goed. In de middag ging ook goed. En toen ik hier naar de studio moest, was ik de helft vergeten. Moest ik weer terug met de auto en zo. Maar we komen er allemaal uit. En toen had ik ook nog nummers te weinig. Hoe is het mogelijk? Ik nummers te weinig. Maar dat hebben we allemaal opgelost. Dus het programma gaat gerust lang genoeg duren. En als het moet, kan ik nog een uur draaien, maar dat doe ik niet. Dat eh, twee uurtjes, dat eh, lijkt me wel weer voldoende. Tweede uur werd opgestart door Holin Bill. Hij komt uit eh, België. Te geweldige band. En het laatste album heet Date with the Devil. Je hoorde prachtige My Baby. Vond ik een perfecte intro voor het komende uur. Wat gaan we doen? Nou, gewoon een heleboel mooie muziek draaien. Mensen weten misschien wel dat ik mijn nieuwe CD heb opgenomen bij deze man. Rob Orlemans en Half Past Midnight. Hij zit in Tiel bij de Road Disc Studio. En hij heeft mijn album gedaan, maar hij heeft zelf ook een album. Dit heet The Highway of Love. En het nummer wat ik draai, dat heet... Don't Wanna Die. Hey, leuk dat je luistert. En eh, dit was een nummer van jouw cd natuurlijk met de halfpas. Midnight. En je hoorde Don't Wanna Die met Julian Sos eh, als uh, eh, dualist, zeg maar. Dit lijkt op een oud nummer van Barrelhouse. En de helft van Barrelhouse speelt hier ook op mij. Hier is Oscar Benton in Still Alive. Benten, Ja, moet kunnen. Een van de grootste Nederlandse muzikanten eh, op bluesgebied die wij ooit gekend hebben. Hij is er nog steeds. Is still alive the best blues of Oscar Benton. En je hoorde When I Ruled the World. Nou, dat is lang geleden, kan ik je vertellen. Hi, this is Heidi from Pristine. You're now listening to Bluesiana with Frank van Engelen. Friday night is Blues Night from 10 to midnight on Radio 501. Smokey, you from Chicago, and what do you think them Cubs are gonna do? Oh, they never do anything. I just watch them because I'm crazy about baseball. I love it too. They tell me it's a national pastime. Oh, that's a lie. National pastime is talking about people. Talking about people? Whoa, these women wouldn't talk about nobody, would they? Yes, they will. Now let me tell you something. About what they'll do. They get the old man off to work and kids off them a great big pot of coffee, and then they jump on the telephone and start chewing up reputation just like a dog on a bone. Hey, yeah. Get down. Yes, women sure do talk about people. Oh man, they talk about them with a feet. It's a good thing that men ain't like that. Ain't like that, they're worse. Let's be honest about this. Check it out. Setting up at the bar. Just me and the boy. Yeah. Laughing and lying and talking. Uh-huh. And making lots of noise. Yeah. We talked about old Robert. And we talked about Steve. Yeah. We're gonna talk about a little smoking. Yeah. Just as soon as he leaves. <laughs> I can't buy my time. Now that wouldn't be me. I'm in a talking mood this evening. Gonna talk about everybody I see. Yeah, better let my guitar do a little talking. Elvin Bishop en eh, natuurlijk de Bossman. Het Chicago Blues of Little Smoky Smothers. Geweldig vind ik dat. En dit dan. Ga er even voor zitten. Deze wil ik speciaal opdragen aan alle mensen die gewoon van blues houden. Maar in alle mogelijke vormen. Dit is Jeff Healy. think of all the miles gone by. The ones you loved and the loves you lost. And late at night alone, you count up the cost. I'm chasing something I thought was real, but it ain't even close to how she made me feel. I don't care anymore my dreams come true. I may be bound for glory, but I'm making Georgia blue. A hotel room and a neon sign the sound of her voice on the telephone line. You come so far, mm, but you can't run from the sound of your heart as it comes undone. I'm chasing something I thought was real, but it ain't even close to how she made me feel. I don't care if my dreams come true. I may be bound for glory, but I'm making Georgia blue. sound of your heart as it comes undone. I may be bound for glory, but I'm making Georgia blue. Hey, this is Tommy Z and you're listening to Bluesiana with Frank Van Engelen. Every Friday night is Blues Night from 10 to midnight on Bluesiana. kan niet missen. Dat moet ik toch een keer draaien in eigen programma. Ik, ik zing het zelf ook veel met Frankie B. Boy en Friends. Jorde James Cotton en natuurlijk Baby, You Don't Have To Go. Ik mag het zondag ook weer doen. Daarvoor Jeff Healy met een prachtig nummer. Dat zich eh, luisterde naar de naam. Ehm, even kijken. Macon, Georgia Blue. En dit is ook weer zo mooi. Karen Granger van het album Shiver and Shy. Dit is de overdue voor de blue. Some people are just born lucky. Some people are just born to lose. Well, it rains in my head when you left me. You said. time overdue for the blues. Some people get up in the morning to do something they don't want to do. But I know Yes, I'm always overdue for the blues. do Well, the man in the moon had to sing me this tune, and sometimes I just get in this mood. Yes, I'm always overdue for the blues. Always overdue for the blues. Hey, everybody, this is R.B. Stone, and Friday night is Blues Night from 10 to midnight Bluesiana with Frank Van Engelen, Radio 501. Thank you so much, R.B. Stone. Ja. En binnenkort hoor je ook muziek van hem, want ik vind die man echt geweldig. Deze klanken geven aan eh, dat we eh, wat eh, nieuwe albums met je gaan behandelen. Maar er komen natuurlijk niet elke keer nieuwe albums uit. En als ze uitkomen, komen ze zeker niet in Nederland uit. Nee, in Amerika sterft het van de nieuwe albums, zeg maar. Maar ik ga eerst even de plaat afkondigen die ik net gedraaid heb. Dat was Kara Granger van het album Shiver and Shy. Het prachtige Overdue eh, voor de Blues. En Rogier zegt hier eh, naast mij, die zegt... Toen ik het hoorde leek het een beetje op Eva Cassidy. En dat is waar, want eh, het heeft een beetje dat folky, uh, jazzy karakter. Mooi, die kristalheldere stem. Terwijl de rest van de cd toch echt heel anders in En een beetje aan Anna Popovic doet denken. Maar goed, wie ben ik om daar wat over te zeggen? Daarvoor hoorde je James Cotton en Oh Babe, You Don't Have To Go. We gaan even naar de nieuwe albums, maar ik pak er nog een paar van eh, vorige week bij. Ik ga nog één keer dat album van Duane Elman, die zeven CD zetten, onder de aandacht brengen. Die heet de Skybox. Ook het nieuwe album van Govan Mule, dat heet eh, Stomp. En dat, eh, Shout, sorry. <laughs> Stomp en Shout. hey, dat doet denken aan de Trams. Maar dat doen we een andere keer. De Trams trouwens, als we het dan toch daarover nou hebben, want ik haak overal op in. Die hebben ook een keer een bluesnummer gedraaid, eh, gemaakt. En dat ga ik een keer laten horen. Je zou het niet geloven, maar het is echt waar. En uh, eh, Mule dus. En eh, dat album heet Shout. is een dubbel cd. Op de eerste cd doen ze allemaal nieuwe nummers. Op de tweede cd ook. Maar dan allemaal met gastartiesten zoals eh, Elvis Costello onder meer. Helemaal de moeite waard. En dan, daar ben ik ontzettend blij bij het nieuwe album van Brian Lee uit New Orleans. En dat heet Another One Here. En die ga je binnenkort bij mij horen als album van de week. Dat kan niet missen natuurlijk. Monterey Festival dan nog maar een keer onder de aandacht met een, een box met vier cd's. Various artiesten. Van Jimi Hendrix tot dan Paul Butterfield's Blues Band, The Who, Ravi Shankar en ga maar zo door. Bas Paardenkoper, volgende week is hij hier met zijn band. Hij heeft een nieuw album dat heet Broken Hearts for Sale. Wat hij gaat doen volgende week weet ik nog niet. Hij gaat het praten over dit album, maar ook over zijn deelname aan de Blues Challenge. Die eh, binnenkort ook is, ik geloof 6 oktober in Nieuw-Vennep. En daar ben ik eh, zelf ook bij. En misschien dat ik ook nog wat interviews daar ga doen, maar dat uh, hoor je te zijn tijd wel. Bas hij is dus volgende week in Louisiana En misschien gaat hij ook nog wel spelen, maar dat hoor je ook nog wel. Ik hou je op de hoogte. En dan kan je ook langskomen trouwens. Wil Sophie geldt hetzelfde verhaal voor. Die gaat binnenkort ook in de studio hier verschijnen. Zijn album heet Time at Woody's. En dan hebben we ook nog ehm, een interessant album van The Dam and Dirty. Ik had heel graag vanavond geschakeld met de Jinx in Zaandam. Want daar presenteren de heren het nieuwe album Sell Your Soul. En ik heb er al dingen van gehoord en het is echt gewoon veel beter dan het vorige album. En deze mannen zijn echt heel erg goed. Dus eh, dik compliment van deze kant. Ook van Rogier, denk ik. Eh, dan de Unplugged Man, daar komen ze dadelijk aan. Het eh, album van Gerrit van der Spaan en George. En dat eh, zijn een gitarist en een mondharmonica speler. En ze doen ook blues op hun eigen manier in een duo-vorm. En André Fruisleder ga ik volgende week ook aan de gang besteden. En ook Laia Zoe. Dan een hele belangrijke die ik nog niet vergeet, die ik nog bijna vergeten was. Twee dagen geleden werd ik ontzettend blij gemaakt door de mededeling dat de, de foundation van Jimi Hendrix weer een nieuw album op de markt brengt. En dat is Jimmy Live in Miami. En er komt ook een DVD aan. En die DVD die heet Here My Train A Coming. Zo, ben je weer helemaal bij en gaan wij weer luisteren naar eh, prachtige muziek. En dit is Chris Barber met zijn jazzband. Maar niet zoals jij hem hoort. Nee, want het is een bluesnummer. Van Bessie Smit eigenlijk oorspronkelijk. En QB deed ook al. Dit is de Gin House Blues. Met on the vocals. en die Fairweather Low. Dit is Bluesy on the Radio. Op vrijdagavond van 10 tot 12. Mijn naam is Frank van Engelen. En u luistert naar Radio 501. Tune in als je Barbara, Can't Stop Now en de Gin House Blues. En wat dacht je hiervan? Deze man moet aanbevolen worden aan iedereen, vind ik, want deze man krijgt te weinig aandacht. Vroeger toen hij blues deed, toen kreeg hij nog wel aandacht, maar nog te weinig. Dit is de fantastische Ian Parker Band met het album dat heet Where I Belong. Nummer wat ik ga draaien, kan niet missen. Gaat een keer joh. It's love so cold. vuurwerk hier. Ian Parker, Where I Belong and The Love So Cold. Ik zeg net tegen Rogier, daar ga je wel meer van horen. Want ik heb alles van deze man. En toen ik die de eerste keer zag... Het is Eric Clapton in zijn eh, betere dagen. Alleen nog tien keer beter als je het mij vraagt. Je kan zo een boven zijn kop zetten. Goed, ik hou van contrasten in het programma en trouwens ook in het leven. Dit bijvoorbeeld. Dit kwam een tijdje geleden uit. George Reinders en eh, Gerrit van der Spaan. Oftewel The Man Unplugged. Album Weekend. Wij gaan luisteren naar... Bye Bye Birds. Bye bye bird. van der Zwaan op de gitaar en George Reinders op de mondharmonica, oftewel The Man Unplugged. En het album heet Weekend. We zijn erdoor. Louisiana is ten einde op deze vrijdag de 13e. We hebben het gewoon gered. Maar ik vertel je wel dat deze opname, de laatste opname, niet zomaar eentje is. Het Ain't Nobody's Business If I Do is van Stuart Granger. Maar dit is de uitvoering natuurlijk van King Mo en zijn mannen. Want de band is helaas niet meer. Dus Luister en huiver nog een keer naar het prachtige gitaarspel van deze band van Shores. En het nummer heet It Ain't Nobody's Business. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en bedankt Rogier. En volgende week is er weer een Blue Sienna from 10 till midnight. Dank ook Alia voor het bedienen van de chatmachine. Die het af en toe een beetje liet afweten. Maar wat wil je ook? Op de 13e september. Bedenk wel, het leven is er altijd maar één. En probeer het zo goed mogelijk te benutten. Dag. business